Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het daan vandaag bijeen om te praten over de affaire-commissie Stiekem. Dat is de commissie die toezicht houdt op de geheime diensten. Eén of meerdere fractievoorzitters hebben mogelijk vertrouwelijke informatie over belgegevens gelekt aan NRC Handelsblad. Dat is een ambtsmisdrijf. En de Kamer moet nu beslissen wat er moet gebeuren, omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om de zaak verder te onderzoeken. Ruim 8000 afgewezen asielzoekers zijn dit jaar Nederland uitgezet. De helft daarvan is aantoonbaar vertrokken. Van de rest is onbekend waar ze nu zijn, blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De meeste zijn terug naar landen die volgens het ministerie veilig zijn, zoals de Balkanlanden, Nigeria en Kosovo. En verder gaan steeds meer afgewezen asielzoekers op eigen initiatief terug naar hun thuisland. De VN is met Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië in gesprek over een vredesmacht voor Burundi. De landen zijn bang dat het geweld in het Centraal-Afrikaanse land leidt tot een etnisch conflict tussen Hutus en Tutsis. De problemen begonnen toen de president aankondigde een derde termijn te willen en de omstreden verkiezingen won. China past nog altijd middeleeuwse marteltechnieken toe om bekentenissen af te dwingen. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie blijkt uit gesprekken met Chinese advocaten dat verdachten in elkaar worden geslagen, gemarteld en bedreigd. Advocaten die de praktijken aan de kaak willen stellen worden vaak zelf ook slachtoffer. En de Canadese stad Montreal is begonnen met het lozen van 8 miljard liter ongezuiverd rioolwater in de St. Lawrence rivier. Dat is volgens de stad nodig om een waterzuiveringsinstallatie aan te passen. Montreal is niet bang dat de kwaliteit van het drinkwater of de visstand erop achteruit zal gaan. Het weer lokaal misert het nog, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag vooral in het noorden en westen zon. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel...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 walking She told me don't worry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 try this through strength. I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 successful soms zo 就冒风吗？ Maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day.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 love me I just wanna take your time I don't have to meet your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 holy way.

love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. <laughs> Saps